De islamitische Akbar is zoals verwacht de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen in Turkije. De partij krijgt bijna 50% van de stemmen. Erdogan heeft net te weinig zetels om eigenhandig een referendum uit te schrijven over aanpassing van de grondwet. Duizenden aanhangers van de AK-partij vierden feest. Ze zongen leuzen als Turkije is trots op je. Erdogan is populair, vooral door zijn succesvolle economische beleid. De Verenigde Arabische Emiraten hebben de overgangsregering in Libië erkend als enige gezag. Eerder werd de regering van de opstandelingen al erkend door Qatar en Italië. Vandaag spraken hevige gevechten uit in de stad Zaria. Opstandelingen proberen de stad opnieuw te veroveren, maar dat is niet gelukt. Nog eens vier mensen zijn overleden aan besmetting met de EHEC-bacterie. Het aantal doden staat nu op 35. Meer dan 3000 mensen werden ziek. Artsen zeggen dat veel van hen levenslang met de gevolgen kampen. Ze verwachten dat zo'n 100 mensen zulke zware schade hebben opgelopen aan hun nieren dat ze een transplantatie of dialyse nodig hebben. De anti-rookorganisatie Stivoro krijgt over twee jaar geen subsidie meer. Het kabinet bezuinigt op de subsidies op het ontmoedigen van roken en geeft die vanaf 2013 aan het verslavingsinstituut Trimbos. Stivoro krijgt nu 2,7 miljoen euro aan subsidie. Het wegval daarvan leidt volgens de organisatie tot meer longpatiënten en doden door de gevolgen van roken.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 arrangements And gravity won't pull you through You know you're missing out on something Well, that something, that's on you All I'm saying It takes a lot to know you. all I'm doing You know it's true All I need now is one thing It's one thing. of them, what is it? back to Thank you. Gracias. She was a happy little princess And all maybe one day the will came true Support Fox in a testimony brought on Southeast Texas media last week. Someone said, you know, what Kid Kept brought his thesis back to the studio. Master. Master, become the master at the gas. I'm a new scam for this woman. Master do that just like the owner. No more tripping. Who's strong as balls? Who's gonna up a cops Little did you know, the truth was heard it from his brother. How had gone.

de riquinho. 谁都是组合。 is pan ja nee Ik ben slang maar het is geen disco Krijg niks, ik zeg je nog tempo Bitch, ik dat ik nog quiero Anda met mensen quiero Hier, en de Spaanse doet niks Donde está mi Meu Vivo a noches a cochins Preferente nunca noite, fins Los costelejitos ¿Dónde están? labios, voces los están? Hola, supermercado, la es por aquí. Look expansion, expansion. Hola, supermercado, la por aquí. expansion, Claro que sí. possible service For the house choice Boca de yo por manchejo Papis abajejo And I diablo Esto gospel

Gracias. you can't be free, all your life away Second after second and the day by day Don't walk away from your time, the dark they take And you can't easily get got all your life away Second after second and the day by day Don't walk away from your time, the dark they take Take it through till it's all day santos. Zon, zon, zon, vroeg in de ochtend Mooiste meisje dat ik ooit heb gezien Iets aan mijn hoofd hand, de liefde roept

She drinks, but she's a brain, she brain.